naar geluk vond ik jou in die kroeg. Je hebt me die nacht zo bemind. Ik dacht, het is voorbij, al die nachten alleen. Ik heb weer een vent en een vriend. Het feest kort, want al binnen een maand had jij weer. slave.